Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Land dreigt te worden veroordeeld door de Verenigde Naties voor de manier waarop asielzoekers kinderen worden behandeld. Dat, vindt, dat zegt kinderombudsman Mark Dullaert in Nieuwsuur. Volgens hem wachten zo'n 3000 kinderen al jaren in onzekerheid op een verblijfsvergunning. Dat leidt volgens hem tot psychische schade. Dullaart roept de Tweede Kamer op om in te grijpen. Als er niets verandert riskeert Nederland een veroordeling van de VN, zegt Dullaert. De moeder van een van de verdachten van de roofmoord op een Haagse juwelier heeft een oproep gedaan aan haar zoon. Ik wil dat je terugkomt naar hier, naar de politie of naar huis. Dat zijn ze in een telefoongesprek met de NOS. De vrouw zei dat ze niet weet waar haar 19-jarige zoon is. Ze heeft na de moord geen contact met hem gehad. De vrouw gelooft niet dat haar zoon de moord heeft gepleegd. Hij zou zoiets nooit durven, zei ze. President Obama en de Afghaanse president Karzai hebben een nieuw verdrag getekend. Daarin wordt de mogelijkheid opengehouden dat een klein deel van de Amerikaanse militairen ook na 2014 in Afghanistan blijft. Die kunnen helpen bij het opleiden van Afghaanse veiligheidstroepen. Obama gaf Karzai de garantie dat de VS Afghanistan zal blijven bijstaan in de strijd tegen Al-Qaeda. De Amerikaanse president bracht een verrassingsbezoek aan Afghanistan. bezoek kwam precies een jaar na de liquidatie van Osama Bin Laden. De KNVB wil zich niet mengen in de discussie over de politieke situatie in Oekraïne. Vanmiddag liet minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken weten dat het kabinet en de koninklijke familie niet naar EK-wedstrijden gaan als de situatie van de gevangen oud-premier Timoshenko niet verbetert. De voetbalbond wil zich niet bemoeien met de keuze van politici. Wel staat de bond in constant contact met Buitenlandse Zaken om op de hoogte te blijven van de veiligheidssituatie. Het weer overwegend droog, in het binnenland kans op mist.